Citydijkers met het NOS Journaal. De eerste sneeuwbuien trekken momenteel vanaf zee over land. Het KNMI heeft voor vanmorgen code oranje afgekondigd... omdat het vanochtend opnieuw glad kan zijn op de weg. Rijkswaterstaat had daarom gisteren ook opgeroepen... om vandaag zoveel mogelijk thuis te werken. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan vanwege het weer geen bussen de weg op. En Schiphol heeft uit voorzorg al 800 vluchten geschrapt. Dat is twee derde van het normale aantal. Het zijn vooral vluchten binnen Europa... Honderden mensen brengen op de luchthaven ook de nacht door... omdat ze niet in een hotel terecht konden... nadat gisteren hun vlucht niet doorging. In de terminal staan voor hen veldbedden. De VS sluit niet uit het leger in te zetten om Groenland in handen te krijgen. Sinds Trump weer president is, heeft hij al meerdere keren gezegd... dat hij het land van Denemarken wil overnemen, vanwege de strategische ligging. Trump zou nu met zijn team een aantal opties bespreken om dat te bereiken. Volgens het Witte Huis is het gebruik van het leger daarbij altijd een optie... Denemarken en Groenland hebben de plannen van de VS altijd van de hand gewezen. Verschillende NAVO-landen hebben vandaag ook nog eens gezegd achter Denemarken te staan. In Amsterdam is gisteravond iemand op straat neergeschoten. Het gebeurde in de Dapperbuurt, in het oosten van de stad. De politie vond het slachtoffer gewond op straat en is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de schietpartij in Amsterdam is nog niemand opgepakt. Het winterse weer heeft in sommige supermarkten voor lege schappen gezorgd gisteren. Vooral in de regio Utrecht duurde de bevoorrading langer. Vooral versproducten als groenten, fruit en aardappelen werden later geleverd. Meldt RTV Utrecht. Volgens Albert Heijn zijn de problemen inmiddels opgelost. Het weer vanuit het westen trekken dus momenteel sneeuwbuien over het land... bij temperaturen rond het vriespunt. Op de meeste plaatsen kan vandaag 5 tot 10 centimeter vallen...